Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Pilsje, pinpas, polsbandje, op veel plekken kan je dit weekend gaan stappen met een bandje om je pols. Zo kan je een kroegentocht gaan doen zonder dat je bij elke tent opnieuw in de QR-code rij hoeft te staan. In onder meer Arnhem, Hoorn en Rotterdam gaan ze het uitproberen. In Breda, Alkmaar en ook Den Haag gebruiken ze het al. Wat we doen is een centrale plek waar je één keer die controle hebt, waar je een polsbandje kijkt en dan kan je meteen overal naar binnen. En het scheelt echt, zegt deze, deze kroegbaas. Het wordt toch wel wat onderschat hoe lang je bezig bent met een ID controleren en de corona eh, QR-code scannen. Dus voor ons is het heel erg fijn omdat je ook de doorloop van de gasten een stuk hoger kan hebben. Minister Grapperhaus vindt de polsbandjes ook een goed idee, maar wel alleen als ze maar één dag geldig zijn en als je ze echt niet kunt doorgeven. Een man uit Amsterdam is opgepakt voor oplichting via nepadvertenties. Met foto's en nepquotes van bijvoorbeeld Jort Kelder en Ali B. erbij. Mensen werden overgehaald om geld te investeren. Waarschijnlijk zijn tienduizenden mensen erin getrapt. Voor het eerst stopt een grote supermarkt met het verkopen van sigaretten. Bij de Lidl ligt vanaf vandaag geen tabak meer in de schappen. Ze wilden er eigenlijk pas volgend jaar mee stoppen. Een proef met preventief fouilleren in Amsterdam zit erop. De politie hield de afgelopen maand willekeurige voorbijgangers staande... om te checken of iemand een mes of wapen bij zich had. Gisteren was de laatste fouilleerronde. Hoeveel messen en wapens er precies zijn gevonden is nog niet bekend. Maar volgens de politiebond is de boel soepel verlopen. Ik heb eh, eh, een aantal malen deze maand meegedaan. Althans, eh, genomen dan, zal ik maar zeggen. En ik, heb geen incidenten gezien. Ik heb er straks nog even nagevraagd op de avond ik dat ik er zelf niet bij was maar eh, er zijn eh, geen incidenten bekend eh, zover dus. Met de fouilleeractie wil de gemeente het aantal steek- en schietpartijen in de stad terugdringen. Het weer, daar waar je in het oosten, daar kan het zijn dat je de zon vanochtend nog ziet. Vanmiddag is het overal bewolkt. Het gaat uiteindelijk ook overal regenen.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 Lidl stopt per direct met de verkoop van sigaretten en andere soorten tabak. Drie jaar geleden kondigde de supermarktketen al aan... uiterlijk eind 2022 de rookwaren uit de schappen te halen. Vanaf vandaag kunnen de meeste bedrijven geen coronasteun meer krijgen. De overheid heeft in totaal zo'n 40 miljard euro uitgekeerd... om bedrijven door de coronacrisis te leiden. En oud-voetballer Pele is na een maand ontslagen uit het ziekenhuis. Er is een tumor uit zijn darmen gehaald. De 80-jarige voetballegende moet nog wel chemo ondergaan.